2. uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Leider Gaddafi is opgepakt, zegt een woordvoerder van het nieuwe bewind in Libië. Volgens hem zat Gaddafi in een konvooi dat de stad Sirte probeerde te ontvluchten. Het konvooi zou zijn beschoten door de NAVO en daarbij raakte Gaddafi aan beide benen gewond. Het hoofd van de Gaddafi-getrouwe troepen zei erbij om het leven zijn gekomen. Een ooggetuige zegt dat Gaddafi zich had verborgen in een gat in de grond en dat hij twee keer riep niet schieten toen hij werd ontdekt. De NAVO en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen de vangst van Gaddafi nog niet bevestigen. Volgens de Nationale Overgangsraad is Seerte na een kort laatste offensief gevallen. Om Seerte, dat gold als een van Gaddafi's laatste bolwerken, is wekenlang gevochten. De energierekening gaat volgend jaar weer omhoog. Grote energiebedrijven als Nuon en Essent verwachten dat er zo'n 40 euro per jaar meer wordt betaald voor gas en licht. Als een van de oorzaken wordt de kernramp in Japan genoemd. Ook het Duitse besluit om te stoppen met kernenergie draagt bij aan de prijsstijging. Verder heeft de onrust in de Arabische landen invloed op de olieprijzen, waaraan de gasprijs is gekoppeld. Gemiddeld Nederlands gezin betaalt nu zo'n 1900 euro per jaar voor energie. In december stellen de energiebedrijven de definitieve tarieven vast. De huren in 10 regio's waar veel vraag is naar huurwoningen mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De Woonbond en Huurdersvereniging Amsterdam hadden een kort geding aangespannen tegen het besluit van minister Donner. Ze voeren aan dat de Donner van de wet geen onderscheid mag maken tussen gebieden waar veel vraag is naar huurwoningen en gebieden waar minder vraag is. Maar volgens de rechter is van zo'n verbod geen sprake. Dus mag de minister zijn beleid doorzetten. Volgens huurdersverenigingen worden daardoor tienduizenden sociale huurwoningen in vooral de grote steden onbetaalbaar. Maatregel geldt overigens alleen voor nieuwe huurders. Het weer, vanmiddag afnemende buigheid en steeds meer zon. Morgen zonnig en dat is vandaag een graad of 11. In het weekend s'nachts vorst aan de grond. Dit was het NOE. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. De andere kant op richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 4 kilometer na een ongeluk en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein 3 kilometer en op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos 4 kilometer.